Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Koning Willem-Alexander noemt het fantastisch dat er vandaag gedemonstreerd kon worden in Amsterdam. Daar was de opening van het Nationaal Holocaust Museum... waar veel tegendemonstranten ook op af waren gekomen... omdat de president van Israël er ook bij was. De koning had begrip voor het protestzicht... want in de oorlog was demonstreren verboden. En hij gaf ondanks al die protesten en wat boegeroep alsnog zijn toespraak. Het Nationaal Holocaust Museum geeft slachtoffers van de jodenvervolging in Nederland een gezicht en een stem. Het maakt de verhalen invoelbaar van mensen die uit onze samenleving werden losgeknipt. Bij de protesten is één vrouw opgepakt omdat ze stickers plakte. De politie in Limburg is nog steeds op zoek naar een indringer. Die werd vannacht in een huis in Voerendaal betrapt door twee mensen. Het duo werd door de indringer mishandeld en raakte zwaar gewond. De dader is dus nog niet gepakt. De politie zoekt naar iemand in een lege groene jas en een bruine broek. En Ajax heeft op het nippertje een afgang in de eredivisie voorkomen. Fortuna Sittard stond in de arena met 2-1 voor. Maar vlak voor tijd maakte Brobby de gelijkmaker. Goeie voorzet en dan is daar vervolgens het schot en daar is het doelpunt. Brian Brobby, hij staat er weer. 2-2 dus. Ja, doordat AZ eerder vanmiddag won, staat Ajax nu 6 punten achter de Alkmaarders die vierder staan. En dan nog dit. rijden bij Turkse en Marokkaanse bakkers en slagers. Want over een paar uur begint de ramadan. Na zonsondergang mag er gegeten worden. En daar slaan mensen eten voor in. Omroep Flevoland kijkt mee in de winkelmandjes. Heel veel vlees. Eh, honing, melk, drinken, fruit groenten? Baklava, cheesecake, dadels, eh, pizza's. Ik wens jullie thuis allemaal een hele fijne ramadan. Eh, en vergeet niet om eh, goed te zijn voor jouw medemensen. Nee, smakelijk. Heb ik nog wat weer voor je. Het blijft de rest van de dag op de meeste plekken droog. Alleen in het zuiden is er vanavond nog kans op regen. Morgen wordt ook een bewolkt dagje met her en der wat regen. Dan ook iets kouder dan vandaag, bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Watergraafsmeer en knopen Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud.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 There goes the 106.9 ZFM This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. dream of us. We're holding hands and we're taking long walks down in love land.